Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Banken die een verzekering hebben op hun Griekse staatsleningen krijgen hun schade vergoed. Dat heeft de internationale toezichthouder ISDA besloten. De organisatie heeft de Griekse bankendeal aangemerkt als een onvrijwillige sanering. Dat betekent onder meer dat verzekeraars schadevergoeding moeten uitkeren aan banken die zich tegen wanbetaling hebben verzekerd. Het gaat om een relatief klein bedrag, want de meeste Griekse leningen zijn niet verzekerd Het precieze bedrag is nog niet bekend, maar het is maximaal 3,2 miljard euro. Bij Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn de afgelopen avond nog eens twee doden gevallen. Eerder op de dag kwamen ook al twee Palestijnen om. De aanvallen waren een vergelding voor raketaanvallen op Israël. Volgens het Israëlische leger zijn onder de vier doden een voorman van een militante Palestijnse groep... en twee mensen die op het punt stonden nog meer raketten op Israël af te vuren. Eerder op de dag raakten twee Israëliërs gewond door Palestijnse raketten. Een van hen is er slecht aan toe. In Zuid-Afrika is een Nederlandse vrouw omgekomen. Volgens Zuid-Afrikaanse media werd ze maandag ontvoerd in het oosten van het land. De afgelopen dag werd haar lichaam gevonden. De 66-jarige vrouw woonde in Zuid-Afrika. Haar auto werd op zijn kop teruggevonden langs de weg. Drie mannen zijn gearresteerd. Een van hen zou hebben gezegd dat de vrouw is vermoord en zou de politie hebben verteld waar haar lichaam lag. De drie mannen worden verdacht van moord, ontvoering en roof. Het weer, vannacht is het bewolkt en valt in het noorden een beetje regen. Ook morgen veel bewolking met af en toe regen bij maxima rond 12 graden. In de middag wordt het droog en klaart het vanuit het noordwesten wat op.